Jelle Seubring met het NOS Journaal. De afgelopen avond zijn er in vier plaatsen explosies geweest. In Den Haag waren er twee. Een voordeur van een portiekwoning in stadsdeel Moerwijk raakte flink beschadigd. En niet veel later was er een explosie bij een huis in de Rietbuurt. In een appartementencomplex in Kuik werd in de hal zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. En ook in Helmond ging een explosief af. De politie is daar op zoek naar twee jonge verdachten. Tot slot ontstond er in Almere een kleine brand na een explosie bij een woning. NSC-leider Pieter Omtzigt keert mogelijk dinsdag weer terug in de Tweede Kamer. Dat laat de partij aan Nieuwsuur weten. Hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Omtzigt kondigde in september aan dat hij tijdelijk een stap terug deed vanwege gezondheidsredenen. Momenteel wordt hij waargenomen door Nicolien van Vroonhoven. Achter de schermen heeft Omtzigt steeds veelvuldig contact gehad met zijn partijgenoten. Hoe de taakverdeling er bij de terugkeer van omzicht uit gaat zien is nog niet bekend. De explosieve opruimingsdienst maakt vannacht twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. De bommen liggen vlakbij snelweg A20 bij Moordrecht. Omwonenden moeten daarom vannacht binnen blijven en een aantal van hen brengt de nacht ergens anders door. De A20 is tot 7 uur in de ochtend afgesloten. Een installateur in Wenen heeft tijdens renovatiewerkzaamheden aan een villa honderden gouden munten gevonden. De munten zaten in een kist die werd gevonden bij breekwerk. Volgens Oostenrijkse media wordt de waarde van de schatkist geschat op 2,3 miljoen euro. Hoe oud de puur gouden munten zijn is onbekend. De installateur die de munt heeft gevonden mag waarschijnlijk de helft van de schat opeisen. Het weer. Vannacht valt vooral in het zuidoosten regen. Vanuit het noordwesten neemt de kans op buien steeds verder toe. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Komende dag in de noordelijke helft buien met kans op onweer, hagel en windstoten.